Stubenitski met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders vindt dat premier hem in het katshuis heeft bedreigd en geïntimideerd. Toen het katshuisoverleg in een moeilijke fase verkeerde was het gedrag van Rutte zeer intimiderend en een minister-president onwaardig, zei Wilders in één Vandaag. Wilders herhaalde in het tv-programma dat Rutte in het katshuis schreeuwde dat hij de PVV tot de laatste zetel zou afbreken... Volgens Wilders illustreert dat wat vriendschap in de politiek waard is. Premier Rutte wilde gisteren in Pauw en Witteman niet ingaan op de letterlijke woorden van zijn woede-uitbarsting, maar gaf toe dat hij een zwak moment van boosheid had. Op een ChristenUnie-congres in Zwolle heeft partijleider Slop uitgehaald naar de partijen van de gedoogcoalitie. Hij vindt dat de VVD en het CDA moeten toegeven dat ze samen met de PVV onverantwoord gedrag hebben vertoond. De partijen hebben er een politieke puinhoop van gemaakt, zei Slop. Die benadrukte dat hij niet alleen naar de PVV wil wijzen. Op het ChristenUnie-congres werd Arie Slob gekozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen van 12 september. Bij een verkeerscontrole in Putten in Gelderland hebben de fiscus en de politie een automobilist aan de kant gezet die nog een belastingsschuld bleek te hebben van 180.000 euro. Zijn auto is in beslag genomen. Als de schuld niet binnen afzienbare tijd wordt voldaan, wordt de auto verkocht. Voetbalclub Spakenburg is landskampioen bij de zaterdag amateurs geworden. Spakenburg won op de laatste wedstrijddag met 3-0 bij Katwijk en bleef daardoor één punt voor op de Rijnburgse boys.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 22e jaar alweer van de Euro Breakdown. Aflevering 19. Vandaag alweer de 11e mei van 2012. De lijst deze week 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en ook nog eens 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook eh, die platen uit de lijst moeten. Beyoncé, Love Tap na 15 weken. Van en eh, Janelle Monois, We Are Young ook na 15. En in die end, Snow Patrol na 13 weken verdwenen uit de lijst. Een goede week is voor eh, Rihanna. Where Have You Been gaat namelijk 8 plaatsen omhoog en is de snelste stijger. snelste daler, dat is Carly Ray Jepsen, Call Me Maybe. Samen met Jesse G en Domino. beide platen gaan namelijk 8 plaatsen naar beneden. Langs genoteerd, net als vorige week in handen van Jason Mraz. I Won't Give Up staat ondertussen alweer 17 weken lang in de lijst van Europa in de lijst op 38, want bijna 6 jaar geleden bracht Nelly Furtado alweer haar laatste Engelstalig album uit. Loose die bracht toen hitsingles voort als Promiscuous, Man Eater en All Good Things Come to an End. Waarmee ze de urban popwereld in die jaren wist te domineren. Nou, al, die hits van de hand van Timbaland was het even over voor deze dame.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 <laughs> Time release the fresh. Time release the fresh. song was <laughs> over. <laughs> no, it ain't over yet. butterfly, it ran away But it came back with a story to say blijven van deze week op nummer 33. Ondertussen staan ze trouwens al 9 weken in de lijst, die Everjack en Sermonologic, en blijven dus zitten. Daarvoor hoorde je Of Monsters and Men en Dirty Paws. Vorige week kwam die plaat binnen op 38 en nu schieten ze omhoog naar 34. En liefst liefde hoor je met haar nieuwe single Big Hoops, Bigger The Better. En dan zit na zo'n drie minuten even een stukje in No, it ain't over yet. En dan trapt Stark Shield, de producer van deze plaat, nog even het gaspedaal in. En dan weer een lekker stukje popmuziek. Drum en bass van Nelly Vertaren op nummer 38. De volgende binnenkomen gaan we naar 32. Want de afgelopen jaren gaat het de eh, Zweedse DJ-producer Tim Berklin voor de winst. Als Tim Berg eh, vestigt hij zich twee jaar terug in de muziekland met knallers als Romance en High Track. Van zijn alias Tom Hanks scoorde hij samen met Sam Logic ook een grote hit. En de meeste hits slingerde hij toch wel de wereld in als Avicii. Waaronder natuurlijk het piano sturen Fade Into The Dark en de hit Levels. Die nog altijd eh, zeer goed doet op feesten en festivals. De nummer 6 DJ van de wereld heeft nog een eh, collabo klaarstaan. Samen met Ricky Romero, maar zijn eh, nieuwe single die heet Silhouettes. En ook op Silhouettes past Avicii zijn welbekende succesformule toe. Waartoe zeer bekende geluidseffecten hoorbaar die hij eerder al voor bijvoorbeeld Romans heeft gebruikt. Dan geeft het nummer een vertrouwde sound die soms bijna overslaat in pure Avicii-ness. Een housestijl die hij geïntroduceerd heeft. En voor deze rammer schakelt de DJ de hulp in van landgenoot Zamel al hier die dromerige, energievolle vocals aflevert. Melissa Sound die Avicii in eh, Soletes gebruikt inmiddels eh, wellicht niet zo origineel meer. Toch blijft het weer erg lekker. weer een zomerhit dus, deze keer uit handen van Avicii. Avicii samen met Zaleel Al-Vakir. Silhouettes komt deze week binnen op plek 32. En de ene hoogste binnenkomer van deze week op plek 32, Avicii en Silhouettes. Tijd voor ons om dan maar eens even achterom te gaan kijken. Vinden wij op plek nummer 40, vier plaatsen verlies in de 15e week, Michel Kiwanaka en Home Again. Katy Perry, Part of Me, staat 13 weken in de lijst, zak van 34 naar 39. Nelly Furtado, Big Hoops, Bigger the Better, komt binnen op 38. Alicia Reed en de Jumpsmokers, Alone Again, zakken van 31 naar 37 in de 14e week. Jesse G, Domino, staat 16 weken in de lijst, zakt 8 plaatsen naar 36 van 29 zakken naar 35 in de 11e week. De Far East Movement samen met Justin Bieber en Live My Life. Op plek 2 afkomstig van 38 naar 34. Niet op plek 2, in week 2 gaat dat natuurlijk. Of Monsters and Men en Dirty Paws. En voor Jack Logic, Can't Stop Me Now is de eerste blijven op 33, 9 weken in de lijst. En de tweede binnenkomen Avicii en Salem El Vakir. Silhouettes op plek 32. 31 is het voor Madonna, Nicki Minaj en Mia Give Me All Your in. Zakt in de 13e week van 24 naar 31. En vorige week kwam de plaat binnen op 35. En deze week schiet die 5 plaatsen omhoog naar 30. Little Boots, Every Night I Say A Prayer. Boots in de lijst van Europa. Every night I say a prayer. Omhoog van 35 naar plek 30. En voor de hoogste binnenkomen gaan we naar 29. Nu komen vier mannen toch aan de naam de Babysitter Circus. Nou, eigenlijk is het heel simpel. Jamie Jameson, Tim en Selwyn die waren aan het oppassen op de kids van een vriend toen ze op het idee kwam om samen maar eens muziek te gaan maken. De vier komen uit Nieuw-Zeeland en zijn daar al een eh, tijdje hot in de lijst. Het nummer Everything's Gonna Be Alright willen ze nu ook de rest van de wereld gaan veroveren. Helemaal origineel, dat is de songtitel natuurlijk niet. Hè? Bob Marley, Alia en Ricky Iglesias, ze gingen het band allemaal al een keer voor. Ja, niks mis mee om het rijtje met deze grote helden te staan. Als mannen net zo groot worden als Bob Marley of Henrik, dan hoeven ze nooit meer in het leven te gaan babysitten. Anyway, everything's gonna be alright. Een heerlijk nummer wat ik al veel eerder in de lijst van Europa had verwacht. Maar nu maken ze toch even wat grote sprongen, want ze komen meteen binnen op plek 29. De heren van de Babysitter Circus.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 ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag eh, waren er wat wolkenvelden, maar steeds vaker komt de zon tevoorschijn. Het blijft overal de regio droog en er een matige aan zee vrij krachtige west- tot zuidwestelijke wind. De temperatuur die gisteren nog op de 20 graden uitkwam, blijft vandaag steken op 15 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wat wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en er een meest matige noordwestelijke wind. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen prachtig weer, veel zonneschijn. Het blijft droog en een matige aan zeekrachtige noordwestelijke wind de wind wordt wel het koude lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur blijft steken op hooguit 12 graden. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is weer vrij helder en bij een zwak tot afnemende naar west draaiende wind de temperatuur flink naar waarde rond de 4 graden met zelfs kans op vorst aan de grond. Zondag dan ook weer prachtig lenteweer, volop zonneschijn, droog, matig zuidwestelijk windje.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 we vandaag mee begonnen. Nelly Vertaro, nu samen met Kanijn en Is Anybody Out There in de vijfde week omhoog van 27 naar 25. En daarvoor Usher en zijn Climax in de derde week omhoog van 32 naar 27. En met het zonnetje zo buiten doet die plaat het nog beter. Gustavo Lima en zijn zomerrit Balara gaat deze week omhoog van 30 naar 24. So let's just stay goes up must come down Starships in de zesde week omhoog van 23 naar 22. En aangezien het nieuws van 4 uur al heel dichtbij komt, gaan we gewoon over Nicky Mier heen nog even het overzichtje doen. Little Boots, Every Night, I Say your Prayer. In de tweede week omhoog van 35 naar 30. De Babysitter Circus, Everything's Gonna Be Alright komt nieuw binnen op 29. 28 is voor Jason Mraz, I Won't Give Up. Het is alweer 17 weken in de lijst, zakt wel 6 plaatsen. Russia Climax staat 3 weken in de lijst, gaat omhoog van 32 naar 27. En Carly Ray Jepsen, Call Me Maybe, staat 14 weken in de lijst, zakt van 18 naar 26. In 5 weken van 27 naar 25, Kaneen Nelly Taros. Anybody Out There. Gustavo Lima en Ballade in de derde week al van 30 naar 24. ook in de derde week, maar dan van 25 naar 23. Adam Lambert, Bruno Mars, Never Close Our Eyes. Nicky Minaj en Starships dus net op 22 een plaatje winst in de zesde week.